Goedemorgen, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam kwamen gisteren honderden mensen samen om te demonstreren tegen jodenhaat. Het was georganiseerd door christelijke en joodse organisaties. Deze man was er ook bij. Ik kom gewoon uit Amsterdam. Ik ben niet van Christen voor Israël of zo. Maar ik vind wel belangrijk dat iedereen in Amsterdam veilig kan leven. Of nou moslim bent, atheïst, homo, christen. Ik ben zelf christen, dat wel. Maar ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat je ja, met een keppeltje over straat kan. Dat beeldje van Frank voor je niet iedere keer beklad wordt. Er was ook veel politie bij vanwege de veiligheid. Het protest was al verplaatst. De organisatie wilde eigenlijk op de Dam gaan staan... maar omdat het door Black Friday super druk is in de stad... zag de burgemeester dat niet zitten. Ook een tegendemonstratie werd verboden. In Rottevallen bij Drachten is vannacht een loods afgebrand. Daarbij is waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof voor de gezondheid, maar die lijkt zich niet te hebben verspreid buiten het terrein. Scholieren moeten de accu van hun e-bike steeds vaker op een veilige plek opbergen op school. Dat komt omdat die dingen in brand kunnen vliegen als ze aan de lader liggen. Dat is in de klas natuurlijk heel gevaarlijk. Daarom kopen steeds meer scholen dure, brandveilige kasten en hebben ze speciale oplaadplekken voor de fietsaccu's. In de Europa League heeft FC Twente weer niet gewonnen. Tegen het Belgische Union Saint-Gilles werd het gisteravond in Enschede 0-1. Dat was niet goed, zegt Twente-speler Sam Lammers. We verliezen de duels, de tweede ballen, eh, alle duels leken gewoon een stuk scherper. Je wist dat je deze moest winnen. Ja, die, die Europese droom, houdt hij hierop? Nee, die houdt niet op. Alleen <laughs> het ziet er niet eh, goed uit op dit moment. Want van de 36 clubs in de Europa League staat Twente nu 29ste. De eerste 24 gaan door. AZ staat er met een 19e plaats iets beter voor. Zij speelden gelijk tegen het Turkse Galatasaray. Ook Ajax speelde tegen Real Sociedad. En dat was een flinke teleurstelling, want de ploeg uit Amsterdam verloor met 2-0. Ze staan nog wel zesde op de Europa League ranglijst. Het weer, de dag begint met hier en daar wat mist. Later vanmiddag soms wat zon, maar het blijft toch ook bewolkt. Het wordt tussen de 4 en 7 graden.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 en ook sporen nalaat op de daders, zegt het Nederlands Forensisch Instituut... dat nu een databank heeft met inktsporen. De duizend Franse militairen die in Tjaad zijn, moeten het land uit. De voormalige Franse kolonie zegt 66 jaar na de onafhankelijkheid echt soeverein te willen zijn. Vier andere Afrikaanse landen gingen Tjaat al voor. En het ongeluk met een Nieuw-Zeelands marineschip vorige maand kwam doordat de bemanning niet doorhad dat de automatische piloot nog aanstond. Het schip voer bij Samoa op een rif en zonk. Alle bemanningsleden konden worden gered.